7 uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. Familie van de man die maandag in Schiedam door een agent werd doodgeschoten... wil aangifte doen tegen de betrokken politieman. De advocaat van de moeder zei bij RTL Late Night... dat er onafhankelijk onderzoek moet komen naar het schietincident. De 21-jarige man werd doodgeschoten na melding van een beroving. Het Openbaar Ministerie denkt dat hij bewust de confrontatie met de politie zocht... maar volgens de advocaat moet dat beter onderzocht worden. De VN-veiligheidsraad praat morgen in een spoedzitting over voedseldroppings boven Syrië. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk vinden hulp vanuit de lucht nodig voor mensen die van de buitenwereld zijn afgesloten. De Russische VN-ambassadeur vindt voedseldroppings te ver gaan. Volgens de VN wonen er zo'n 4 miljoen mensen in zones die moeilijk bereikbaar zijn. Het is slecht gesteld met de nieuwe vluchtelingenkampen in Griekenland. Dat constateert de rapporteur Vluchtelingen voor de Raad van Europa. De nieuwe kampen moeten het oude tentenkamp in Idomeni vervangen. Dat werd vorige week ontruimd omdat de voorzieningen daar slecht waren. Maar volgens de rapporteur is de nieuwe opvang geen verbetering. Het zijn overvolle tentenkampen in fabriekshallen zonder daglicht en zonder stromend water. De Provinciale Staten in Groningen roepen de Tweede Kamer op een parlementaire enquête te houden over de gaswinning. Het merendeel van de Groningse partijen wil meer duidelijkheid over gaswinning in de provincie. Onlangs bepaalde minister Kampal dat de NAM niet nog meer gas uit de grond mag halen komend jaar. Voor de elfde keer beklimmen fietsers en lopers de Alpe d'Huez in Frankrijk... om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Om half vijf vanmorgen is het startschot gegeven... voor de ruim 3000 fietsers en 900 mensen die te voet gaan. De deelnemers hebben tot vanavond 8 uur de tijd... om maximaal zes keer de berg op te gaan. En dan nog het weer. Vanochtend klaart het even op, maar in de middag kan het met name in het oosten, oosten stevig omweren met kans op hagel en stevige windstoten. Het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat tussen het Empel en Waardenburg 6 kilometer file. A6 Lelystad-Muiden tussen Almere Haven en Muidenberg 5 kilometer. A7 Hoorn-Zaandam tussen afrit Averhoorn en Purmerend Noord 2 kilometer file. Ook op de A7 bij afrit Zaandijk 7 kilometer.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

come, count. 我就不。 kleren aantrekt zonder haast. En haast zonder bijna te denken. Kijk ik naar een ontmoeting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 ZFM.